Morgen droog en geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege spoedreparatie op de parallelbaan van de A15 Europoort Rotterdam is bij Hoogvliet in beide richtingen de afrit dicht.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 Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag wereld. Goedemiddag uh, Dolly. Goedemiddag Ruk. en goedemiddag luisteraars. Ja, Eet u allemaal smakelijk strakjes of misschien bent u al bezig? Nou, dat is wat vroeg hoor. Nou, ligt eraan hoe laat je bent opgestaan vanochtend. Ja, ja nou, toch? 12 uur lunchen is wel vroeg hoor. Ach. Ben ik. Ik wil, ik wil ieder uur wel lunchen. Oh? Heerlijk. Dat is niet goed voor de lijn dan. Nee, dat weet ik. Nou, dat zie je toch ook, allemaal. Ja, ik heb geen eens een lijn meer. Nee. Het is een balletje geworden. Ja, precies. <laughs> dat krijg je als je zo van de lunch houdt, hè? Ja, kleine balletjes. Ja, ja. Ja. Goed, nou, eh, wat zijn we weer? Ja, het is, uh, het is eh, ja, CFM Lust, vandaag 12 tot 2. En het is natuurlijk weer de live daverende donderdag. Hè. Vandaag met natuurlijk Matchbox en Muziek Boulevard Live en Alternative FM. En tussen app en vloed natuurlijk niet te vergeten. Dus het is weer een, een volle dag met prachtige, lekkere, heerlijke, fijne, gezellige live radio bij CFM. Jawel! We beginnen natuurlijk met dit oergezellige programma. Want wij zijn toch een partij gezellig. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Wat een leuke mensen hier allemaal. Ja, het is vreselijk gezellig. Ach, ach, ach, ach. Ja. En, ehm Ja? Oh. Hè? Nou, wat gaan we doen vandaag? Oh ja, we hebben Ik zou het niet weten. We hebben de vrijwilliger van de week natuurlijk. We hebben verder ook het regionieuws. En eh, we gaan het ook... Eh, we gaan gewoon lekker, veel lekkere muziek draaien. Jawel. Je hebt weer hele leuke dingen klaarstaan. Jawel. Zowel oud als nieuw. ja. Van alles wat. Van alles wat. La, la, la, Verzoekjes mogen ook, hè? Nou, ik, ik, heb, ik heb een nieuwe regel ingesteld. Uh, oh, is dat zo? Ja, ik heb een nieuwe Laat regel. horen, want het is voor de luisteraar ja, ook dus belangrijk. voor de luisteraar is dat heel belangrijk. In verband met de verzoekjes. Ja. Uh, er eh, komt wereldnieuws, mensen. Ja, hier komt wereldnieuws. Hier komt dus Brrr. nieuwe een nieuwe regel die wij hebben ingesteld in dit programma. Nou? En dat is een hele strenge regel. Oh uh oh Ja, het is een hele strenge regel. Nou, ik zit te bibberen op mijn stoel. Ja, ik zie het. Ja. Als u Dolly wil zien bibberen, moeten we even op de webcam kijken. Ja. Dan ziet u een bibberende Dolly. ZFM live. Ja. Nou, de regel is... Ja. Het is een hele strenge regel. Oh jee. Ja. Nou, ik, moet, ik moet gewoon streng zijn. En het was zo'n lekker programma altijd, ja. hè, dat Zandvoort ja, Lunch. Zo lekker soepel, heerlijk. Ik moet streng zijn. Ach, wat jammer nou. Ja. Verzoeknummers doen we alleen als er om gevraagd wordt. Nou, ik hoop dat iedereen dat begrijpt, want ik, ik snap je niet, hoor. Nou, verzoeknummers doen we alleen als er om gevraagd wordt. Nou, dus het moet streng zijn, kan niet anders. Ja, ik vind het nou toch wel jammer, eigenlijk. Ja, ja, ja. het, het is anders, ja. Maar ja het, was zo'n lekkere open sfeertje altijd. Ja, ja. Maar en nou moet je er eerst om vragen voordat je het gaat verzoeken. Ja, ja. ja. Maar het mag wel, mensen. Wel even naar de 5730393. Ik word er jaloers van. Echt waar, ik word er jaloers van. Jealous. of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you There's nothing to forgive, but I always thought you'd come back. Tell me all you found was spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love. Love that wasn't here. gone for someone else to share I'm jealous of the love. So I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. As I sing in the sand, watch you slip through my hands cry behind the smile prachtig liedje van uh, Labyrinth. En, uh, oh. en uh, dat nummer dat heet Jealous. Oké, dit is een verzoeknummer. Lunch Money Music and Bills. Speciaal verzoek. lunch money hadden we wat te eten tenminste. <laughs> Nou, Lunch Money Use, uh, eh, Lewis was dat. En de nummer heette Bills. 3 in 1. En over eten gegaan. We hebben het over brood vandaag. In de 3 in 1. Brood. Bread. Inside. faltering. prachtige 3 in 1 van eh, Brad, David Gates en consorten. Dismal Day was de eerste. De tweede was If. En de derde was Guitar Man. dan gaan we nog maar even naar uh, Fifty Shades of Grey.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 Ik oh. ga het eh, regionale nieuws van 26 eh, februari voor u voorlezen. Het college van BNW van Zandvoort heeft op 17 februari een besluit genomen om een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Holland aan te gaan... met betrekking tot informatiedisplays bij zes bushaltes. De gemeente wordt eigenaar van de displays en is verantwoordelijk voor het beheer de provincie plaatst... en neemt het technisch onderhoud ervan voor haar rekening. De samenwerkingsovereenkomst blijft minimaal 10 jaar van kracht. De komende 10 jaar sluiten in Nederland 200 van de 400 politiebureaus. Het politiebureau aan de Koude Horen blijft in ieder geval open. Dat blijkt uit de lijst die minister Ivo Opstelte publiceerde. In de omgeving van Haarlem valt het verder ook wel mee. In Zandvoort blijft het bureau op de Hoge Weg open... en zo komt er in Haarlem op een nog onbekende locatie een groot steunpunt... en deze heeft ongeveer dezelfde functie als een politiebureau. Bewoners kunnen daar aangifte doen, agenten spreken... en verdachten kunnen er tijdelijk opgehouden en verhoord worden. Ook in Overveen komt er een groot steunpunt. In Heemstede op het Raadhuisplein en nog op een onbekende locatie in Halfweg komen er kleine steunpunten. Dit worden satellietlocaties die ter ondersteuning dienen van een politiebureau van een team. Bewoners kunnen daar ook terecht voor aangifte en om agenten te spreken. Oud vet inleveren loopt gesmeerd in Heemstede. De prikkel is waarschijnlijk de 25 cent per ingeleverde kilo. Tot en met zaterdag 28 februari wordt het inleveren van vet op de Milieustraat beloond. Sinds de start van de proef met de vet machine eh, op 22 december 2014 is er ruim 1900 kilo frituurvet en bakolie gebracht. Dat komt neer op zo'n 250 kilo per week. Ter vergelijking, meer landen zamelt zelf in heemsteden gemiddeld rond de 400 kilogram vet per maand in. Veel inwoners waarderen het initiatief. En naast het uittesten van de vetrecyclemachine wordt met deze proef onderzocht in hoeverre een financiële prikkel leidt tot een toename van het ingeleverde vet. En de proef maakt inzichtelijk wat de technische knelpunten zijn. Zo brengen inwoners soms gestold vet... wat eerst door de machine moet worden verwarmd om verwerkt te kunnen worden. Echter, het verhittingselement werkt nog niet zodanig... dat het grote hoeveelheden gestold vet efficiënt kan verdunnen. Ook het filtersysteem vereist nog een aantal aanpassingen... zodat de inzameling vlotter kan verlopen. Het initiatief van Dutch Corporations wordt gefaciliteerd... door meer landen en gemeenten heemsteden. Gebruikt vet wordt verwerkt tot biodiesel en kerosine... en, er is een waarde, en dit is een waardevolle grondstof die niet thuis hoort in het riool of restafval, menen de betrokkenen. Bij een verkeersongeval op de Vogelenzangse weg in Vogelenzang... zijn gisterochtend rond 10 uur twee gewonden gevallen. Een automobilist wilde op de weg afslaan... en de bestuurder van de achterste wagen merkte dit vermoedelijk te laat op... en klapte op de wagen ervoor. Uiteindelijk raakten er vier voertuigen bij het ongeval betrokken. Brandweer, politie en ambulances boden hulp. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht... en een jongetje dat ook in de wagen met gewonden zat... kwam met de schrik vrij. Door het ongeval is de Vogelenzangseweg enige tijd gestremd geweest voor het verkeer. Automobilisten moesten daardoor keren en een andere weg zoeken. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland werken in het weekend van 6 eh, maart en 13 maart Gelijktijdig aan de Leimuiderweg. Dat is de N207. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.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 Vooral aan het eind van de middag, als het koufront passeert, regent het flink door. De zuidenwind neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7, en draait na koufrontpassage naar het noorden tot noordwesten. De temperatuur stijgt naar 8, bijna 9 graden. Vanavond regent het aanvankelijk nog, maar halverwege de avond wordt het weer droog. Ook komende nacht blijft het droog, maar wel overwegend bewolkt. De noordwestenwind waait matig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar waarde rond de 2 graden. Morgen profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied... en daardoor blijft het droog en zijn er flinkere, flinke perioden met zon. De matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af en krimpt naar het westen en de temperatuur stijgt naar 6 tot 8 graden. Dan was dit het weerbericht. Dat was het weer. Zie het Sinner, arch gentleman, he could be a preacher. when your soul is down. He could be a lawyer wanna witness but I'll never love you like I can, can.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 Keep your mind entranced. It could be the silence in this mayhem, but then again, i will never love you. be yourself De man is overladen met eh, Grammys en of, Emmy Grammys, uh, weet ik het allemaal niet. En, uh, Sam Smith and Like I Can. Right, said Fred, both of us together, one each end and steady as we go. Tried to shift it, couldn't even lift it. We was getting nowhere, and so we had a cup of tea. And right, said Fred, give a shout for Charlie. Up comes Charlie from the floor below. After straining, even and complaining, we was getting nowhere. And so we had a cup of tea, and Charlie had a think, and he thought we ought to take off all the handles and the things what held the candles. But it did no good, well, I never thought it would. Alright, said Fred, have to take the feet off to get them feet off, wouldn't take a Took its feet off, even took the seat off, should have got us somewhere, but no. So Fred said, let's have another cup of tea, and we said, righto. All right, said Fred, have to take the door off, need more space to shift the so-so. Had bad twinges, taking off the inches, and it got us nowhere. And so we had a cup of tea, and right, said Fred, have to take the wall down, that there wall is gonna have to go took the wall down, even with it all down, we was getting nowhere. And so we had a cup of tea, and Charlie had a think, and he said, Look, Fred, I got a sort of feeling. If we remove the ceiling with a rope or two, we could drop the and through. All right, said Fred, climbing up a ladder with his crowbar, gave a mighty blow. Was he in trouble? Half a ton of rubble landed on the top of his dome. So Charlie and me had another cup of tea and then we went home. Right, said Fred. Charlie, we'll just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's, he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty. Ja, en dat was uh, Right Said Fred van Bernard Cribbins. Uh, nooit van gehoord, zou je dan kunnen zeggen. Nee, dat klopt ook inderdaad wel, denk ik. Uh, dat is een van die platen die ik van de week eh, vond in of een hele leuke afspeellijst in, in Spotify. Die heet Pure Sixties. En eh, die lijst is, is gepubliceerd door, door met name door Parlophone. En dat is, de, dat is natuurlijk behalve het label dat heel erg bekend werd door de Beatles. Maar daarvoor was het eigenlijk een soort achteraf labeltje van, van EMI... Waar ook heel veel, zeg maar, eh, ja, humoristische, cabareteske, eh, toch wat vreemde platen werden opgenomen. Eh, <clears throat> onder andere door grootheden als, als Peter Sellers. Nou, die probeer ik nog steeds te vinden trouwens. Maar die, die, die kan ik niet, die, dat, kan ik niet vinden. Van uh, The Goon Show. Dat was een, een, een, Engels radioprogramma. ja, een beetje vergelijkbaar zeg maar, met het Nederlandse cursief. Dat we gewoon cabaretachtig. En ehm, nou ja, daar, stonden dus ook dit soort platen op. right Set Fred van Bernard Cribbins. <laughs> en behalve dit soort staan er, stonden er ook hele andere leuke dingen trouwens op. Maar ehm, ja, dat is een ontzettend leuke lijst. En eh, ik heb u er gisteren al iets van laten horen. Vandaag hoort u er ook nog een paar dingen van. Want ik vind het, ik vind het gewoon leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk. En ik hoop dat u het ook leuk vindt. Nou, oké. Okay. Bernard Cribbins dus en eh, Right Set Fred. En dit is ook weer een nieuwe artiest. Paolo Nutini heet hij. Paolo Nutini. Ja, Italiaan waarschijnlijk. Nummer heet Iron Sky. Living But the returned to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that de lucht. Het ziet wel zo grijs, dat wel. En u luistert nog steeds naar CFM Lunchtime. Deze donderdag, de 26 februari. Twee dagen zit deze maand er ook alweer op, jongen. Oh, time flies. Ja, dit weer in maart. Zondag begint de meteorologische lente begint zondag alweer. Ja, voor ons op 21 maart. Maar voor de meteorologen begint zondag de lente alweer. Ja, hebben we de winter alweer gehad? Nou, winter. He? Weinig winter. Maar goed, dit was Iron Sky van Paulo Nutini. Jawel. Herinner u zich... Hello, little girl. Yeah. Een van die talrijke Liverpoolse bandjes die in het eh, kielzog van eh, de Beatles, zeg maar, eh, platencontracten kregen en plaatjes gingen maken. Freddy in the Dreamers, Jerry in the Pacemaker, The Foremost, Billy Jake Kramer en de Dakota's. Rory Storm en de Hurricanes. Nou, je kunt ze allemaal niet, eh, niet opnoemen. Zoveel van die, die Liverpoolse bandjes die, die eh, toen ineens de markt overspoelden. zeg maar in het, uh, in het kielzog natuurlijk van, van de grote voorlopers. De Beatles. Die, die die hele rits gewoon meesleepten. Nou, dit was er ook weer zo eentje. De eh, Foremost heette deze gasten. En het liedje dat heet, eh, heette Hello, a little girl. Nou, dag klein meisje. Hallo. Moet je vandaag mee oppassen als je dat zo zegt. Hè? Vandaag de dag. Ja, tijden zijn veranderd. Ehm, even kijken, wat krijgen we nu? Oh ja, het is vandaag de geboortedag van Jantje Contantje. Dames en heren. Ja. Wat zei jij? Wie, wie, is dat? Jantje Contantje, ken je niet? Ik ken, nou, ik ken wel een paar Jantjes, maar Contantje ken ik niet. Nou, nee, hij, hij, hij, heeft een Engelse artiestennaam, Johnny Cash. Ach, jongen, jongen, jongen. Ah. hij is zo vrolijk vandaag en hij is zo grappig vandaag, die man. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ben je jarig of zo? Nee, was maar waar. Oh? Nee, liever niet. Dan word ik weer een jaar ouder. Eh, maar goed, eh, Johnny Cash, eh, hij leeft niet meer natuurlijk. Maar het is vandaag wel zijn geboortedag. Ah, oh, dat gaan we vieren. Ja. Ja. Vandaar dat we dit even draaien.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 Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. Geboortedag van Johnny Cash vandaag. En dit heet Walk the Line. En hij heeft alle toonsoorten die er zijn zo'n beetje gehad, geloof ik. En het leuke is dat je hem dan ook steeds... Ho Ga toch even je mond, mensen. Ik ben even aan het praten. Kom om er tussendoor te bleren gelijk. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou zeggen, hij heeft, al, hij heeft alle toonsoorten, eh, hij heeft alle toonsoorten van uh, de Quintessirkel wel zo'n beetje gehad, geloof ik. En het leuke is dat je hem ook steeds hoort stemmen, hè. Zo van... Mhm. Oh ja, nou, dan moet ik op die toon beginnen. Dat hoor je dan iedere keer. Ja, zo gaat dat bij die mensen. Soms, hè, een beetje jezelf, uh, ja. Oké. Nou, dat was dus Johnny Cash. En... Ehm, ze stond al te blaren, maar eh, ik, ik, draag gewoon ook zelfs bekende artiesten gewoon de nek om. me. Gewoon stoppen jij. Je bent nog niet in de beurt. Maar nu wel. Rihanna. En eh, die heeft eh, een plaatje gemaakt. Of tenminste een optreden gedaan samen met Kanye West en Paul McCartney. Four, five seconds. trash. you'll pay my bill zet Paul McCartney op de hoes, maar ik hoor hem niet hoor. <laughs> ook zo'n liedje van die Kenny West zelfs, The Only One en zo. Daar zou ook Paul McCartney aan meedoen. Nou, eh, ik, ik, heb hem nog niet kunnen ontdekken, ook met dit liedje niet. Nou, oké, eh, voor 5 seconds.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 Ze hebben een groep opgericht die net als in Amsterdam meer inspraak voor studenten eist. Minister Bussemaker van Onderwijs praat vanmiddag op haar ministerie met een aantal actievoerende studenten uit Amsterdam. Die uitnodiging was al verstuurd voordat de studenten gisteravond het Maagdenhuis bezetten. Jihadi John, de gemaskerde man met Brits accent uit de onthoofdingsvideo's van Islamitische Staat, is een man uit Londen, meldt de BBC. Deze Mohammed Mbazi groeide volgens vrienden en familie op in een rijk gezin en zou zijn afgestudeerd in computerprogrammering. Rond 2012 zou hij naar Syrië zijn afgereisd en zich hebben aangesloten bij IS. De 21-jarige Mariska Peters uit Nijmegen is gewurgd, blijkt uit seksie op haar lichaam. De vrouw werd zondag teruggevonden in een natuurgebied bij Nijmegen. Ze was twee weken daarvoor verdwenen toen ze in haar auto op weg was naar een vriendin. De politie vermoedde al een misdrijf. Er werken 25 rechercheurs aan de zaak. In Groot-Brittannië is een nieuw schokkend rapport verschenen over de inmiddels overleden BBC-presentator Jimmy Savile. In het rapport staan 63 gevallen van seksueel misbruik in één ziekenhuis tussen 1968 en 1992. Zijn slachtoffers waren tussen de 7 en 75 jaar oud. Het ziekenhuis deed klachten over het misbruik eerder af als onzin. Verder had Savile zeker seks met twee patiënten die al waren overleden. Het dodental door lawines in het noorden van Afghanistan is opgelopen tot 186. Het stijgt waarschijnlijk nog verder, want er worden nog tientallen mensen vermist. Afghaanse reddingsploegen en dorpsbewoners zoeken verder naar mensen die mogelijk nog onder de sneeuw liggen. Het reddingswerk verloopt moeizaam doordat wegen zijn geblokkeerd. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en midden wat lichte regen. In het oosten schijnt af en toe de zon.